Waterwalgemoed met het RWS-journaal. Bij een bomaanslag in de Keniaanse havenstad Mombasa zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Zeven mensen raakten gewond. De slachtoffers vielen toen een bom afging bij een busstation in het centrum van de stad. Ook in een toeristenresort in Mombasa is een bom afgegaan, maar daarbij zijn geen doden gevallen. De Nederlandse ambassadeur waarschuwt Nederlanders in de stad om binnen te blijven. De aanslagen zijn nog niet opgeëist. Eerdere aanslagen in Mombasa waren het werk van de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab. Geestelijken die seksueel misbruik hebben verzwegen... moeten zich daarvoor alsnog verantwoorden. Dat zegt een commissie die paus Franciscus adviseert over misbruikzaken. Volgens de commissie is het belangrijk dat ook hoge geestelijken... die in de fout zijn gegaan worden aangepakt. De adviseurs van de paus kwamen vandaag voor het eerst bij elkaar. Ze stellen regels op die de paus kan gebruiken... bij de behandeling van misbruikzaken. Rode EC is gedegradeerd naar de eerste divisie. De club uit Kerkrade wist nog wel met 1-0 te winnen van Go Ahead Eagles uit Deventer. Maar omdat NEC op het nippertje met 2-2 gelijk speelde tegen Ajax... eindigt Roda onderaan de ranglijst. De club speelt volgend seizoen voor het eerst in 41 jaar niet meer in de Eredivisie. Door de degradatie is de kans groot dat er geen enkele Limburgse club meer meedoet op het hoogste niveau. De Venloze VVV zou in de na-competitie nog wel kunnen promoveren naar de Eredivisie. 75 NEC-supporters zijn weggestuurd bij de Amsterdam Arena... omdat ze kwetsende spreekkoren zouden hebben geroepen. Volgens ooggetuigen hebben ze Hamas-leuzen geroepen. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft volgens NEC de beslissing genomen... om de helft van de fans naar huis te sturen. Het weer, wolken trekken vanavond en vannacht over het noorden. In het midden en zuiden blijft het lang helder en daalt het kwik tot rond het vriespunt. Aan de grond kan het min 5 worden.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 Yeah. Global House Vibes. Hosted yeah. by DJ yeah. Malzo. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. in a suit that make break the law. Looking for the phone cause I had enough bone. I can understand it. Must in a crooked way they plan. Plan hot cause I know Mr. Bach. Talk about the ones that don't get trained to the rock. Yeah. balls in the suit that you can break yeah, the law. Yeah. Looking for my own cause I had enough fools. I can understand it. Must been a crooked way they plan, plan hot cause I know Mr. Block. Talking about the ones who don't get trained yeah, to a rock. Yeah. Thank you. from the top. the welfare. Hellcat. Back to the kids with the Hellcat.